Time hurries by, we're here, and we're gone, looking for the light of a new love brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together, dancing in the dark. What though love is old? What though song is old? Through them we can be young. Hear this heart of mine, wailing all the time. Dear one, tell me that we're for the light. Springsteen heeft een liedje gemaakt onder de titel Dancing in the Dark. Maar ook Frank Sinatra heeft het op zijn repertoire staan. Alleen die compositie van Frank Sinatra die is al heel oud. Die werd namelijk in 1931 uh, eh, gecomponeerd voor de revue The Bandwagon. En Sinatra die nam dat op in de jaren 50. The Voice, of All Blue Eyes, werd hij ook al genoemd. Bij leven en welzijn. Goeienacht allemaal. Dit wordt de Nacht Ging Anders, het muziekprogramma van Radio 1 tot 6 uur deze ochtend. wat je gewend bent van de nacht vindt anders. dat is dat we duiken in de archieven, de vaderarchieven deze keer. Daar vond ik een bijzondere opname van de Duitse zanger Herbert Grönemeyer. In 1993 toen was hij te gast bij het 3FM-programma van Henk Westbroek. Die opname later dit uur.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 Kortom, de muziek van alle kanten. Dat is wat je mag verwachten hier bij Radio 1. Alles van alle kanten. En dat geldt ook voor de muziek in deze nacht. De nacht klinkt anders. Je hoorde Selman Borg samen met de dijk Holden Taart. Eind vorig jaar verscheen dat. En de dijk de band die heeft op dit moment een soort van eh, winterstop. In april dan gaan ze weer de, de bus in, het land in. En zullen ze onder andere optreden 1 april bijvoorbeeld in uh, Dokkum. En later in die maand zullen ze ook nog optreden in uh, Schermenhoorn en Bergen op Zoom de Dijk. Met Huub van der natuurlijk, maar hier hoorde je ze dan met Solomon in de Nederlandse versie van Hou me vast en het werd Hold on tijd.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 twee muziekjes op een rijtje. En we begonnen met Live Goes On van Noah and the Whale. Een Engelse band, een nieuwe single die je kon beluisteren van Noah and the Whale. En die plaat die deed me dan weer denken aan... Eh, Don't Come Around Here No More. Een opname uit 1985 van de eh, CD Southern Accents... waarin we komen luisteren naar eh, de stem van Tom Petty. Tom Petty begeleid door zijn band The Heartbreakers. Don't Come Around Here No More uit 1985. En R.E.M. R.E.M., ja, die zijn al 31 jaar bij elkaar. Hey, now, take your bills and Berlin opgenomen in Berlijn. <laughs> Eh, toen U Berlin, dat zingt hij dan Michael Stipe van R.E.M. En toen ik de titel eerst eh, zag eh, op het hoesje, toen las ik het als uh, Uberlin. het <laughs> zou ook kunnen. In ieder geval, het gaat over Berlijn. Berlijn een inspirerende stad voor popmuzikanten. Want David Bowie en Iggy Pop hebben daar in een ver verleden hun albums opgenomen. Maar ook U2, de cd Achtung Baby, die is destijds in Berlijn opgenomen. En R.E.M. heeft daar ook het nieuwe album opgenomen. Collapse Into Now, 7 maart dan zal dat album verschijnen. En daarvan hoorde je dan de single U Berlin of u Berlin. En Marlijn is een inspiratie voor andere chansonnières bijvoorbeeld. Leere bunte sigaretten, und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten seh ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand ne Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus in dieser Stadt, kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt heute aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weinte Nächten halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt Stadt zu Twee songs over Berlijn. <laughs> R.E.M. die dus zong uh, You Berlin. En vervolgens hadden wij Hildegard Kneef. Die zong over stad. In stad was de titel van eh, de slager die ze zong. Haar ah, slager. <laughs> Het is meer een chanson zoals zij dat dan zingt. Hildegard Kneef over een Berlijn zoals het er tegenwoordig eh, niet meer is. Want toen zij zong over Berlijn, was het nog een eh, gedeelde stad. En dat was eenmaal. En nu we toch over Duits repertoire hebben. 1993, toen had Henk Westbroek, eh, dat weten we allemaal nog... Eh, trouwens over Henk Westbroek gesproken. Die is tegenwoordig ook van tijd tot tijd op Radio in te horen... als panellid van het Mediaforum bij Lunch. Het NCV-programma tussen de middag. Maar goed, nu even eh, terug naar het verleden van Henk, Wens, van Henk Westbroek... toen hij tijdens lunchtijd bij de Varen op eh, Hilversum 3 zat het programma Denk aan Henk. En hij ontving daar eh, in 1993 de Duitse zanger en acteur Herbert Grönemeyer. In dit geval vooral als acteur. En de man had toen op dat moment succes met Land Unter. Eh, die opname van destijds eh, is best wel frappant, want er zit een soort schoonheidsfoutje in. Wat het dan wel weer zo aantrekkelijk maakt om te luisteren. Luister even goed naar het intro, want dan hoor je Herbert Grunemeyer in het Engels nog een aanwijzing geven aan de technicus voordat hij gaat zingen. Der Wind steht schief was, zal vind het mooi en even destijds knap gedaan. Daar live in de 3FM-studio toen u terras was bij Henk Westbroek 1993. Je vindt de studio-opname, dan heb ik het over de platenstudio-opname. Die vind je terug op het album Chaos van Herbert Grönemeyer. Je kon luisteren naar Landunter. Eh, Land Unter. Alweer IJslandse muziek. <laughs> Hadden we ook bij Casaluna. Nu ook hier bij De Nacht Klinkt Anders. Je gaat luisteren naar eh, Sigur Ros de stem van John Porgensi. in de IJslandse taal. Pakweg een uur geleden hoorde je bij Hilco Span in Casaluna... een IJslands liedje uit het eh, Songfestival genre. De naam van de zangeres weet ik eh, niet meer. Maar in ieder geval hier liet ik je een uh, artiest horen... die volgens mij nog nooit op het Eurovisie Songfestival heeft gestaan. Sigur Ros, dat is de naam van de band. Ik dacht in eerste instantie toen ik die naam zag, Sigur Ros... dat dat de naam van de zanger was. Maar bleek de naam van de band te zijn. Want de zanger die heeft dan weer een, de naam John Por Johncy aan onder de naam. Johnsey heeft hij recentelijk nog een soloplaat gemaakt. Je hoort in ieder geval uh, met Wit Spillem aan de Lust. Husbands and wives Start out real nice and kind They are in love with every piece of skin No, they are begging the sin, don't know where Two people each having so much pride inside, neither side forgiveness. The angry words spoken in haste, such a way. forgiveness. The angry words spoken in haste is such a waste of two lives. Husbands and Wives. Je kreeg er twee keer voor je kiezen. De echtparen. De eerste uitvoering was van de Rotterdamse Charlie Day. Recente opname. René van Dongen, zo heet ze oorspronkelijk. En vervolgens hoorde je de stem van Raoul Malo... die in het verleden de zanger was van de Mavericks. Maar op een gegeven moment besloot om naast het Mavericks gebeuren ook nog wat solo activiteiten te ondernemen. En een van die activiteiten was het opnemen van eh, deze song Husband and Wives. Don't you feel like trying something new? Joe Jackson. Don't you feel like breaking 82, de LP Night and Day. Dat was de vijfde LP voor Joe Jackson. En daarvan een van de meest populaire nummers Breaking As and Two... was destijds ook op een single is verschenen. En wat ook op een single is verschenen, dat is dit wat je nu gaat horen. Prachtig, mooie dag. En dat staat op de cd Houd Moed, Daniel Loos. loopt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens macht. Het is een prachtig mooie dag. Het is een prachtig mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand. gesproken worden in Zuidoost-Drenthe. Prachtig mooie dag. Je hoorde de stem van Daniel Logus. De Alleenig-serie die is afgesloten en afgerond. En dat betekent dat Daniel Logus weer... Eh, liedjes kan gaan opnemen met eh, een band. Want dat alleen dat deed hij alleen maar solo met gitaarbegeleiding... en af en toe piano, maar nu weer eh, ritmische begeleiding, een basje. En het, het is weer meer rock and roll geworden. En voor mij mag dat wel naar die vier cd's onder de titel Ellen. En wat je kon horen van de nieuwe cd van Daniela Hoes, houdt Moed...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 als je dat destijds nog tegenkwam in de Soul Show. Met <laughs> Ferima destijds. De Twilight. En je kon de vier heren nog eens een keer beluisteren met eh, Have You Seen Her? Uit de jaren zeventig kwam dat eh, allemaal. Er is een nieuwe cd uit van de, de Jayhawks. Hollywood Town Hall. Dat is de titel van de cd geworden. En ik laat je tot aan het nieuws van... Eh, drie uur luisteren naar een song met als titel... Two Angels. Nieuw dus van de Jayhawks. sidewalk.